Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte benadrukt dat de versoepelingen van de coronamaatregelen die gisteren werden aangekondigd nog niet zeker zijn. Ze worden alleen doorgevoerd als een week van tevoren blijkt dat het kan, zei hij in de Tweede Kamer. Het gaat dan bijvoorbeeld om de heropening van de horeca en musea op 1 juni en de middelbare scholen op 2 juni. Volgens Rutte wordt het nog spannend. Als virologen en andere deskundigen het een week van tevoren niet verantwoord vinden, doen we het niet, zei hij. Als de middelbare scholen op 2 juni weer opengaan, moeten alle leerlingen gespreid naar school. Dat staat in een gezamenlijk protocol van onderwijsorganisaties. Op de meeste scholen kan maar een kwart tot een derde van de leerlingen tegelijk aanwezig zijn. Anders kunnen ze geen anderhalve meter afstand houden. Minister De Jonge wil de telecomwet aanpassen in de strijd tegen het coronavirus. De wetswijziging moet het mogelijk maken dat telecomproviders locatiegegevens van hun klanten afstaan. Het gaat volgens de minister om geanonimiseerde data waarmee het RIVM de verspreiding van het virus in de gaten kan houden. Volgens de autoriteit persoonsgegevens mag dat nu niet, vandaar de wetswijziging. Een man uit Dronten wordt verdacht van het jarenlang misbruiken van zeker 16 minderjarige jongens op de Filipijnen. Het misbruik begon in 1998 en duurde tot begin dit jaar. Een aantal jongens was jonger dan 12 jaar. De verdachte van 53 zit voorlopig vast in voorarrest. Ronald Koeman heeft op Twitter iedereen bedankt voor alle lieve berichten. De bondscoach van 57 werd afgelopen zondag met hartproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Koeman is weer thuis en voelt zich zo gezond als een vis en heeft ook geen blijvende schade opgelopen, schrijft hij. Het weer, vanavond en vannacht wat sluierbewolking, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen weer zon en hoge bewolking.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 And when, when they come home from work, ooh, uh, sitting down by the fire, uh, the radio does play the classical music, their jam, the march of the wooden soldier. You can hear Jack say, get rid of here. come on, baby. dancing, and other people they have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really feign, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. can't stand this. somebody scream. You should have heard just what I seen. Now who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I got a tombstone hand and a graveyard mind. I live long enough and I ain't scared of dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love?